Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vier jongens dienen een klacht in onrechten door een zware politiemacht werden gearresteerd. De politie had een melding gekregen dat iemand was bedreigd met een vuurwapen. Op het Marnixplein werd het viertal klemgereden en gearresteerd. Daarbij was ook een antiterreurteam van de Amsterdamse politie betrokken. Het gebeurde volgens de jongens hardhandig en met veel geschreeuw. Een van hen was net geopereerd en kon zich daardoor niet makkelijk overgeven... maar zou niet de kans hebben gekregen om dat uit te leggen. De politie erkende gisteren al dat de vier onschuldig zijn... en zei dat ze de grootste bos bloemen krijgen die in Amsterdam te vinden is. De Turkse overheid zoekt komend jaar zo'n 110.000 nieuwe medewerkers. Door de massa-ontslagen van de afgelopen anderhalf jaar... is er een groot gat geslagen in de Turkse ambtenarij. Volgens premier Yildirim moeten er zeker 20.000 nieuwe leerkrachten komen... en 36.000 medewerkers in de gezondheidszorg. Sinds de mislukte staatsgreep van vorig jaar zijn ongeveer 150.000 Turken ontslagen omdat ze staatsgevaarlijk zouden zijn. De actie Serious Request op 3FM gaat zijn laatste uur in. Om 9 uur mogen de DJ's Domien Verschuren, Sander Hogendoorn en Angelique Houtveen het glazen huis in Apeldoorn verlaten. En een half uur later wordt de opbrengst van de inzamelingsactie bekendgemaakt. De laatste tussenstand aan het eind van de middag was 4,2 miljoen euro. Het geld gaat naar het Rode Kruis, dat daarmee vermiste familieleden in oorlogs- en rampgebieden probeert op te sporen. Ook de Vlaamse radio heeft geld ingezameld voor het goede doel. De actie Music for Life leverde 10,8 miljoen euro op, een record. Het weer, vanavond en vannacht blijft het bewolkt met soms lichte regen of motregen. Het wordt niet kouder dan 8 graden. Morgen opnieuw grijs met motregen. Het wordt 9 graden met aan zee veel wind.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 Een mooie kerstzang eh, van John Rutter. Het wordt gezongen door het Choir of Clare College uit Cambridge... en het Cambridge Clare College Orchestra Orchestra ondersteunt de, met muziek. Onder leiding van Jeremy Blandford. Tot zover de Nativity Carol. Dan hebben we als volgende staan de, een cantata van Johann Sebastian Bach. Nummer 147, Jesus, Joy of a Man's Desiring. Een uh, arrangement is van Sir Neville Mariner... en eh, het wordt uitgevoerd door de Academy of St. Martins in the Field onder leiding van Sir Neville Mariner. aandacht voor een concerto voor een quintet... bedoeld voor klavensymbol en strijkers, deel 2. Gespeeld in Andante. Geschreven door José Palomino en uitgevoerd door Sylvia Marquez en La Tempestad. En La Tempestad is een ensemble voor oude MUZIEK zover. En dan gaan we nu luisteren naar een stuk van Gioacchino Rossini. Een sonata voor strings, nummer 2 in A majeur. En we gaan luisteren naar deel 1, die wordt in Allegro gespeeld. Eh, op de viool kunt u luisteren naar Mina Pensola, Antiticane. Voor de cello is eh, verantwoordelijk eh, Thomas Letto... En op de contrabas hoort u Nick de Groot. we verder met een Cantique de Noël eh, van Adolf Adam. Minuit chrétien s'élève solennel Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous Pour effacer tâche originelle et de son père. Father, verder met een Ceremony of Carols, opus 28. Eh, dirigent is Malcolm Archer en het wordt eh, vertolkt door het Winchester College Choristers. Met op de harp Katie Salomon. Dat was een heel kort stukje. We gaan nu naar een iets langer stukje luisteren. Eh, getiteld Away in a Manger. Geschreven door William G. Kirkpatrick. We gaan luisteren naar zijn medley nummer 2. De sopraan die u hoort is Barbara Hendricks... en zij wordt begeleid door het Stockholm Chamber Orchestra... onder leiding van Erik Eriksson. gaan verder met Anonymous in Dulce Jubilo. Een arrangement van Jonathan Tunik. Het is een 14e eeuws Duits stuk. En ehm, prominent hierin zijn Roberto Alagna en Jonathan Tunik. Jubilo, Jubilonum singet uns seid froh, unsers Herzen wonne leit in Presipio und leuchtet als die Sonne matris in Remino Alpha es et O Alpha es et O Jesu parvule, nach dir ist mir so weh, trost mir mein Gemüte, o puer optime, durch alle deine Güte, o Princeps Glorie, traeme poste, traeme poste. volgende stuk is een concert voor fluit en harp in C majeur. Ehm, K99 deel 2, gespeeld in Andante. En de compositie is eh, van Wolfgang Amadeus Mozart. Eh, het orkest eh, is van Anima Eterna... De fluit wordt bespeeld door Frank Teuns en de harp door Marian de Heer. De dirigent moet ik u helaas schuldig blijven, daar is geen informatie over bekend. volgende stuk ondersteuning van harte naar u toe als wens. We gaan luisteren naar Have Yourself a Merry Little Christmas. Dat wens ik u natuurlijk alle toe. De componist is Hugh Martin en de uitvoerenden zijn Ralph Blaine, Thomas Hampson en Jonathan Tunick. Christmas future is far away. Christmas past is past. Christmas present is here today, bringing joy that will last. Have yourself a merry little Christmas.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 gather near to us once more. gaan we nu luisteren naar een stuk van Claude Debussy. Dancers for Harp and Orchestra. Ehm, uitgevoerd op de harp door Lavinia Meijer en het Amsterdam Sinfionetta. Ja, dan gaan we nu luisteren naar Odenneboom, Gespeeld door het London eh, Philharmonic Orchestra. En op de trompet hoort u Maurice en Nicolaas André. wachten, jongens. <laughs> Ze staan al te trappen. Eh, ja, dit was dus het O Dennenboom, maar dan heel anders. We gaan eh, naar een eh, ander kerstlied. Let It Snow, Let It Snow. deze compositie is geschreven door Jules Stein... en wordt uitgevoerd door het Weens Jongenskoor en Orkest. ging me net eventjes te snel. Wat een heerlijke uitvoering van eh, Let It Snow. Prachtig gezongen door eh, dit jongenskoor. Uh, dan gaan we verder met de Messiah van George Friedrich Händel. Het is deel 1, deel 1 bedoel ik, sorry. En deze is getiteld, het eerste deel... Every Valley Shall Be Exalted. Het wordt uitgevoerd door het London Philharmonisch Orkest en Koor... onder leiding van John Aldis en de tenor is Philip Langridge... En als ik zo even op de klok kijk... vermoed ik dat dit het laatste nummer is dat we gaan horen... Eh, in ZFM Klassiek vandaag. Dus ik dank u heel hartelijk voor het luisteren vanavond. Ik hoop dat u heeft genoten van de mooie stukken... die door Ruud Jansen zijn uitgezocht... En eh, natuurlijk hopen wij u volgende week weer te horen. Of eh, aan, de, aan, de, <laughs> aan de radio te mogen verwelkomen. Weer van 7 tot 9 op de zondag. Eh, ik, wij wensen u een prachtig kerstfeest. En geniet van al het moois. Stuur jullie allemaal fijne dagen en een